Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan weer vaker op pad. Sinds de versoepelingen van afgelopen week zitten we meer in de auto... Dan pakken we vaker de fiets. Om een terrasje te pakken of te shoppen zonder afspraak, zien onderzoekers. Ook interessant is dat tijdens de avondklokperiode het verschil tussen het aantal verplaatsingen dat mensen maakten tussen zaterdag en zondagnacht weinig verschilde. Maar sinds de afschaffing is de trend van voor de avondklok weer zichtbaar. Op zaterdagnacht vinden een stuk meer verplaatsingen plaats dan op zondagnacht. We gaan dus weer vaker de deur uit, maar het is volgens de onderzoekers nog steeds veel minder dan voor de coronacrisis. Een school in Bussum schorst meerdere leerlingen na een uit de hand gelopen examenstunt. Sommigen mogen zelfs helemaal niet meer terugkomen naar het Willem de Zwijger College, meldt de Telegraaf. De stunt liep daar uit de hand toen scholieren katje lam met spullen gingen gooien en zich tegen docenten keerden. De school gaat aangifte doen. Studenten van de modeopleiding Amfi Amsterdam eisen dat de directeur en de hoofddocent vertrekken. Eerder klaagden ze over de giftige cultuur op de school. Studenten vertelden dat ze tijdens presentaties voor de hele klas belachelijk werden gemaakt... en mentaal de grond in werden geboord. Ook deze oud-student maakte het mee, zegt ze tegen RTL Nieuws. Oh mijn god, ik heb je toch gezegd, die lelijke hoeden, haal ze weg. Ik wil ze niet meer zien. Dat is het eerste wat je, binnen, wat je hoort bij je eindpresentatie. Ook de studenten vinden dat de cultuur op de modeschool radicaal moet veranderen. Een onbemande Marsraket van SpaceX is succesvol gelanceerd en geland. In een testvlucht ging hij boven de Golf van Mexico 10 kilometer de hoogte in. Na zes minuten kwam de raket terug en landde hij weer verticaal. Starship heading back to the lander zone. And we got some great views of the engines lighting up as we came down for a landing at a nice slow velocity onto the concrete landing pad. Kort na de landing was er aan de onderkant wel een brandje, maar dat werd snel geblust. Bij eerdere testvluchten leidde zo'n brandje tot het ontploffen van de hele raket. Het weer in het hele land kunnen buien vallen. In het noorden komt de zon er nog af en toe doorheen. Het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... want er liggen bandenresten op de weg tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp.